Michel Koenen met het NOS-journaal. De Britse de Europese Unie blijven na de brexit. Labour-leider Jeremy Corbyn zal vandaag pleiten voor volledige toegang tot de markten van de EU zonder tarieven, meldt de BBC. tot nu toe wilde Labour alleen maar kwijt dat de voordelen van de interne markt en de douane-Unie moesten blijven, zonder aan te geven hoe dat precies zou moeten. In Brabant zijn de eerste vrachtwagenchauffeurs gecontroleerd of ze niet wonen in hun cabine. Dat gebeurde op een parkeerplaats langs de A67 bij Hezen. Het is niet duidelijk of er ook boetes zijn uitgeschreven. In België en Duitsland zijn al eerder boetes uitgedeeld aan transportbedrijven. hierdoor kwamen er met name Oost-Europese chauffeurs naar Nederland... om hier het weekend in hun truck door te brengen. door nieuwe Europese regels moeten chauffeurs elke twee weken... tenminste 45 uur buiten hun truck rusten. Wie zich daar niet aan houdt kan een boete van 1500 euro krijgen. Er worden nog 110 meisjes vermist na de aanval van Boko Haram eerder deze week. Dat zegt de regering van Nigeria. De terreurgroep viel een dorpsschool aan in het noordoosten van het land. Een paar dagen na de aanval zeiden de lokale autoriteiten dat een groot deel van de meisjes weer terug was. Maar dat werd later door de gouverneur ontkend. En honderden Nederlandse vakantiegangers zitten vast op Lanzarote en Tenerife vanwege het slechte weer. Tientallen vluchten moesten uitwijken vanwege de regen en harde wind. Ook honderden Nederlanders die juist op weg waren naar de Canarische eilanden zijn gestrand. Hun vliegtuigen weken uit naar Gran Canaria of Faro in Portugal. Het weer nog op de meeste plaatsen vriest het een aantal graden. Overdag is het droog en zijn er zonnige perioden. In vrijwel het hele land komt de temperatuur niet boven nul.